Het zijn er nu 24 en dat moeten er 15 worden. Dat zegt Henk Haaghoort, voorzitter van de Nederlandse publieke omroep in zijn nieuwjaarsspeech. Haaghoort wil de vermindering bereiken door omroepen te laten fuseren. De eerste stap is de aangekondigde fusie tussen NPS, Teleac en RVU. Als er voortdurend omroepen bijkomen, verliest het omroepbestel aan daadkracht, zei Haaghoort. De verschillende omroepbestuurders zouden niet afwijzend tegenover het idee van fusie staan. De man die zondag een detectiepoortje omzeilde in een hal van het Amerikaanse vliegveld Newark bij New York wilde zijn vertrekkende vriendin een afscheidskus geven. Het blijkt volgens een Amerikaanse krant uit beelden van bewakingscamera's. De hal werd ontruimd nadat de man een gedeelte was binnengelopen waar alleen gecontroleerde passagiers mochten komen. De autoriteiten namen geen risico, zodat ook passagiers die al in hun vliegtuig zaten opnieuw werden gecontroleerd. Een van de gedupeerden was minister Hirsch Ballin, die daardoor te laat terug was om zijn nieuwjaarstoespraak te kunnen houden op zijn ministerie. De verdachte man bleef spoorloos. Op beveiligingsbeelden is volgens de Amerikaanse krant te zien hoe zijn vriendin een touw omhoog houdt zodat hij erdoor kan. Bij het touw had een beveiligingsbeambte moeten staan. De verantwoordelijke bewaker is op non-actief gesteld. Minister Van der Hoeven geeft toestemming voor extra zoutwinning in verband met het dreigende tekort aan strooizout. Het bedrijf Frisia krijgt een vergunning om 100.000 ton extra uit de grond te halen in Baradeel in Friesland. Van der Hoeven komt met de maatregel op uitdrukkelijk verzoek van de Rijkswaterstaat. Volgens Rijkswaterstaat heeft Nederland als het komend weekend inderdaad gaat sneeuwen niet genoeg strooizout. Tot nu toe is er al 100.000 ton zout op de snelwegen gestrooid, terwijl 70.000 ton normaal genoeg is voor een hele winter.